Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand op een industrieterrein in Herugowaard. Er staat een autospuiterij in de fik en de brand is overgeslagen naar een verfabriek. De brandweer roept mensen op om niet te komen kijken vanwege alle rook... en omdat er misschien gevaarlijke stoffen vrijkomen. Toch stond dit meisje te kijken. Wij kwamen langs en we wouden even zien wat er aan de hand was. We zijn er misschien vijf minuten en eh, ja, vlam uit het eh, bedrijf. Dus uh, wel heftig. Het is niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Het eerstvolgende Vindicatfeest gaat niet door. Dat heeft de burgemeester van Groningen besloten. De studentenvereniging wordt gestraft voor een uit de hand gelopen feest afgelopen weekend. Leden vernielden toen meerdere stadsbussen. Volgens de burgemeester is dit het zoveelste incident bij Vindicat. Er is er nu echt een cultuurverandering nodig bij de vereniging. Een theater in Haarlem heeft een boete van 2500 euro gekregen voor het negeren van de coronamaatregelen. Vorige maand lieten ze bij twee shows van cabaretier Theo Maassen meer publiek toe dan was toegestaan. Het theater heeft al geld ontvangen van mensen die willen helpen met het betalen van de boete. En de komende dagen loopt bondscoach Louis van Gaal weer rond in zijn oranje trainingspak. Er staan drie kwalificatiewedstrijden voor het WK op het programma. Vrijdag speelt het Nederlands elftal tegen Letland en daarna zijn Gibraltar en Montenegro de tegenstanders. Geen toplanden en dat is ook wel eens lekker. De vorige keer zat de druk er meteen flink op. Het is uh, gekke werk geweest eh, de eerste week, omdat er drie wedstrijden in, in één week zijn. En eh, een nieuwe groep, een nieuwe trainer, een nieuwe staf. En je, je moet ze toch overtuigen van een plan. En dat plan moet worden uitgevoerd.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 Er staat nog ruim 80 kilometer file in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Baren is de vertraging nog 10 minuten door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Verder rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Amsterdam Sloten en Roelevarensveen. De vertraging is een half uur. Op de A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend 10 minuten oponthoud. Ook ruim 10 minuten verdraging op de N231 Amstelveen-Alfa aan de Rijn bij Kudelstaart. En 20 minuten oponthoud op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Noordscharwoude en Sint Pancras. Op de N247 van Amsterdam naar Horen moet je ook rekening houden met 10 minuten tijdverlies bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 a habit that won't let you go, I'll help you kick it. If you're looking for a ride on a real smooth road, I'm your ticket. If you're holding on to seeds you've been wanting to sow, if you want to break ground, I'll break out the hope. If you want a little garden where some loving can grow, I can dig it. house of love, I can break it. Name me something that you want and a task too tough. I can get it, yeah, I can get it. If you're looking for a man that can do all that, if you want your broken heart to be your last, if you want a big hole to bury your past, I can dig it. <laughs> if you're buying what I sell, say the word And I'll roll up my sleeves And baby, I'll get to work If you're sick and tired of a liar and cheater If you want a true love till you meet St. Peter And drink from a well where the water is sweeter I can dig it Yeah, I can dig it sick and tired of a liar and cheater. If you want a true love, till you meet St. Peter and drink from a well where the water is sweeter. I can dig it. Yeah, I can dig it. Can you dig it, baby? I can dig it. En dat was Trace Atkins, onze maandartiest van vorige maand met I Can Dig It. Radiovrienden en vriendinnen, we zijn er weer. Dit is de National Radio Show. Twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass muziek natuurlijk. Wat altijd, eh, zoals gewoonlijk, het tweede nummer in de show is. Claybank en Where's the Train When You Need One. Just a small town southern boy info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Amerika van de zanger Scotty Alexander. Op zijn zesde bracht hij al zijn eerste plaatje uit deze uit Bandera, Texas afkomstige zanger. Hij deed mee met het programma Star Search en zijn eerste album bracht hij in 2019 uit. Eh, zijn album Road We're On is net uit en op dat album staat ook zijn nieuwste single. It is One More Reason. get your buzz on. You got the long hair, you got the derriere, you got the cowgirl fight I'm gonna love tonight. Like I need one more reason to love you more than I and pink, just one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 playlist on Spotify. Nashville Radio Show. dat was Linda Ronstadt en It's So Easy uit 1977. En ze heeft een link met onze maandartiesten. wie dat zijn, ja, daar moet je nog even voor blijven luisteren, want die komen straks pas voorbij. Ik heb nu eerst wat Red Dirt Country voor je klaarstaan uit 2010. Turnpike, Troubadours en Holdem Them Town. 2010. En we gaan nu even verder terug in de tijd. 1994 voor muziek van Dawn Sears. Maar het nummer werd in 1964 geschreven door Red Simpson... en toen voor het eerst uitgebracht door Buck Owens. 30 jaar later dus Dawn Sears met Close Up the Honky Tonks. zei het. Eh, toen, al toen ik Iets So Easy van Linda Ronstadt afkondigde... dat zij een link heeft met onze maandartiesten. En wie zijn dat dan wel? Nou, de hele maand oktober hoor je de muziek van de Eagles voorbij komen. En de link is eh, het feit dat Glenn Fry en Don Henley... in 1971 gevraagd werden voor de band van Linda Ronstadt. Daarvoor had Don Henley al een album gemaakt met zijn band Shiloh... dat geproduceerd werd door Kenny Rogers. En Glenn Fry had met zijn band Long Branch Penny Whistle ook een album opgenomen. Tijdens de tour met Linda besloten Don en Glenn om een eigen band te beginnen. Bernie Lee speelde ook al in de band van Linda en Randy Meisner kende ze en die hebben ze gevraagd ook om met de band mee te gaan doen. In september 71 kregen ze een contract aangeboden bij Asylum Records... en werden de vier mannen naar Aspen gestuurd om daar aan de band te werken. Ze traden in oktober 1971 voor het eerst met de viertjes op... onder de naam Team King en The Emergencies. En het idee om de band The Eagles te noemen kwam tijdens een trip... waar er heel veel dingen genuttigd werden, waaronder andere sterke drank... en toen er een Eagle over hun heen vloog. Toen eh, wees een van de leden wees omhoog en zei Eagle. En zo is het gekomen. En dat is eigenlijk het woordje de nog voorgekomen, dus de Eagles. 1972, daar gaan we naartoe. Dit is Peaceful Easy Feeling. Dit is de Nashville Maandartiest. I like the way sparkling earrings lay Against your skin so brown sleep with you in the desert tonight With a billion stars all around Cause I got a peaceful, easy feeling That I know you want now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 country uit Nederland van Angie Flair. En dat nummer heet Raise That Class. En dat zal ze nu ongetwijfeld doen, want het is gelukt met de crowdfunding. Binnenkort komt er een nieuw album uit van haar. En dat gaat heten With The Car Running. En ik ben echt heel benieuwd wat er op dat album gaat komen te staan. We gaan nu naar 1975 voor een nummer wat in 1958 voor het eerst werd uitgebracht door de Levin Brothers. Dit is Emmylou Harris en uh, lieverd, hoe heet dit nummer? If I could only herkenbare stem hoor. Harris was dat in 1975. En If I Could Only Win Your Love. We gaan weer naar de digitale brievenbus. We hebben wat Americana voor je klaarstaan vanuit Nederland. Dieter van der Westen heeft een nieuwe single uit. Zijn muziek stond al vaker bij ons op de playlist. En eh, de nieuwste single heet I Want You. There is something in your smile that I just can't forget. And I do believe you know so hard to let it rest But I don't know if I can show But it was all so beautiful inside my mind Gave me hope to carry on There was something in the way the time when We let it go We let it go I want you to want me. Let me tell you that I want you. I want you like I've never felt before. I want you to want me. Let me tell you that I want you. Cause I want it like I've never felt before. There is something in your eyes that really turns me on, girl. And I don't know where to look. try to fill that empty space inside because it was my lonely heart you took but then you flew away just like a feather in the wind if there was nothing left to see my friends told me don't you worry now let it be just let it that I want you. I want you like I've never felt before. I want you to want me. Let me tell you that I want you. Cause I want it like I've never felt before. much clearer felt before. I want you want me, and I do hope that you want I want it like I've never felt before. Dat was de nieuwste single van Dieter van der Westen. En dat nummer heet I Want You. We gaan naar ons Spotlight album. En dat is deze week de debuut-EP van de Amerikaanse countryzangeres Sandra North. Het is een EP eh, e vol met uptempo en wat rustigere nummers... met teksten over liefdesverdriet en teleurstellingen. Het vinden van de grote liefde en je dromen achterna gaan. Hoe dat allemaal klinkt, ja, dat ga je nu horen in de eerste twee nummers. Same Story, About a Broken Heart en een IU. Dit is het Nashville Spotlight Album. Here we go again, think I know this all too twee nummers van het debuutalbum van Sandra North. De debuut-EP moet ik beter zeggen. En dat heet Long Time Coming. In het tweede uur hoor je nog twee nummers van dit album voorbij komen. Maar nu hebben we even wat roots, oftewel folk, voor je klaarstaan. De Okie Dokie Brothers. Ik vind dat toch zo'n geweldige naam. Dit is Wasting Time. Mississippi River, deep and wide. I left my can of worms on the other side. River's rising, can't get across. So we're just gonna sit here gathering moss. Cause there's nothing but time, and we got nothing to do. There's nothing wasted, wasting time with you. crawdad sitting in the crawdad hole. It's lucky we forgot our fishing pole. Peaches in the summer, pears in the fall. But the years don't pass down here at all. Cause there's nothing but time. And we got nothing to do. There's nothing wasted. Wasting time with you pee Eating our supper up in the maple tree Buckets of rain, buckets of tears Been wasting buckets of time here for 30 years But there's nothing but time And we got nothing to do There's nothing wasted Wasting time with you country classic. I got to thinking last night about that old hometown of mine and of the love me now, for I've roamed this old world for so long. And I've just got to know if she still loves me so and forgives me for doing so wrong. But the clickety clack of the wheels on the track say, You better not go, you better not go, you better not be going back. Say, You better not go, you better not go, you better not be going back. Say, You better not go, you better not we gingen naar 1956 en deden met Skeets McDonald en You Gotta Be My Baby. In Duitsland maken ze ook hele leuke countrymuziek. Deze meneer is in Duitsland echt een hele grote bekende. Tom Astor en Morgen Zanne. Eine deutsche Schallplatte. Fünf vor Wieder mal das gleiche Bild. dem Spiegel starrt mich eine Fratze an, die unmöglich mein Gesicht sein kann. Einen Eimer voll Kaffee, trotzdem tut der Kopf mir weh. War die Nacht auch hart, der Truck erwartet schon. Oh Mann, was hab ich nun davon? Dann küsst mich die Morgensonne und die bringt mich schnell auf Trab. Fahr ich auch schon bald Kolonne. Heut mach ich bestimmt nicht schlapp. Wenn's mir schlecht geht und es strahlt mich dann die Morgensonne an, bin ich froh, dass es sie gibt morning sun Jede Nacht ein anderes Bett Manchmal ist's ja auch ganz nett aber meist bleibt nachher nicht viel mehr als nur der Frust. Doch das hab ich vorher gewusst. Jeden Tag eine andere Stadt. Manchmal hab ich es so satt. Und dann schluck ich auch mal mehr als ich vertrag. Die Rache, die kommt am nächsten Tag. Dann grüßt mich die Morgensonne und die bringt mich schneller auf Trab. Fahr ich auch schon bald Kolonne, heute mach ich bestimmt nicht schlapp. Wenn's mir schlecht geht und es strahlt mich dann die Morgensonne an, bin ich froh, dass es sie gibt. Morning Sun, bin ich froh, dass es sie gibt. morning sun Naast, nou, word je toch vrolijk van? Tom Astor was dat en Morgen Zonne. En country gospel is natuurlijk ook iets wat regelmatig bij ons in de show voorbij komt. In 1969 bracht Tammy Wynette het album Inspiration uit. En op dat album staat het nummer wat je nu gaat horen, How Great Thou Art. Oh.

飞。 with shout of a.